uur. Dit de Jong met het NOS-journaal. Keniaanse leger heeft naar eigen zeggen in Somalië... meer dan 100 strijders van terreurbeweging Al-Shabaab gedood. Ook zou een kamp van de islamitische extremisten zijn vernietigd. Vicepresident Ruto sprak van een wraakactie... na de aanslag van gisteren op een bus in Kenia. Daarbij werden 28 niet-islamitische passagiers doodgeschoten. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeëist. Ruto waarschuwde dat de beweging voor iedere aanval op Kenia en zijn bevolking zal worden achtervolgd, waar dan ook. De trein met de laatste wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Kharkov. Dat is bekendgemaakt door de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de bergingsmissie in Oost-Oekraïne leidt. De trein met 12 wagons vertrok de afgelopen ochtend uit het rampgebied. De bergingsmissie is nu afgerond. In het gebied liggen nog wel kleinere wrakstukken, maar die zijn niet nodig voor het onderzoek. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. Nog onduidelijk is wanneer dat gebeurt. In het zuiden van Marokko zijn dit weekend zeker acht mensen omgekomen bij overstromingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog zal oplopen. Twaalf mensen worden vermist. Ze zaten in een auto die op een brug over een rivier door het water werd meegesleurd. Ook heeft de overvloedige regen veel schade aangericht. Het slechte weer in het zuiden van Marokko houdt naar verwachting nog tot en met morgen aan. Nederlandse experts gaan in New York helpen de metro beter te beveiligen tegen water. Ingenieursbedrijf Arcadis moet gaan voorkomen dat de tunnels onderlopen... zoals gebeurde tijdens orkaan Sandy in 2012. Het project gaat 21 miljoen euro kosten en zal vijf jaar duren. Arcades is al bezig in New York en was eerder actief in New Orleans naar de orkaan Katrina. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen met minima rond 8 graden. De wind draait naar westelijke richtingen. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden en oosten eerst nog bewolking en kans op regen.